Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Kinderen met verkoudheidsklachten mogen toch niet naar de basisschool, zegt het OMT. Ook moeten ze zich dan laten testen. Het OMT heeft het advies voor het zogeheten snotterbellenbeleid aangepast... vanwege de opmars van de Britse coronavariant. Basisschoolleerlingen hoeven niet thuis te blijven als ze af en toe hoesten... of astma of hooikoorts hebben... Kinderen onder de vier mogen wel met een snotneus naar de kinderopvang of gastouder. In Doetinchem en Apeldoorn blijven vaccinatielocaties morgen dicht vanwege het verwachte winterweer. Mensen die een afspraak hadden staan voor een coronaprik komen op een ander moment aan de beurt. De GGD Zaanstreek Waterland vraagt iedereen die morgen gevaccineerd zou worden om de afspraak te verzetten. De politie heeft een man uit Gelderop aangehouden voor een cold case uit 1997. In maart van dat jaar werd in Groningen Els Slurink in haar eigen huis doodgestoken. Het onderzoek naar de moord zat jarenlang vast. Vorige maand begon de politie een nieuwe campagne in de hoop op meer informatie. Dat leverde ruim 140 tips op. Politieagenten zijn de afgelopen weken thuis opgezocht... nadat railschoppers hun adressen online hadden gezet. Dat zegt minister Grapperhaus in het AD. Hij noemt het echt het lafste en het laagste wat er is... De privégegevens van agenten worden bij een gemanipuleerde video geplaatst... waarin het lijkt alsof de agent geweld uitlokt of zonder reden geweld gebruikt. Het weer overwegend bewolkt. De temperatuur daalt in het noorden naar rond het vriespunt. In het zuiden wordt het niet kouder dan een graad of 5. Overdag zo goed als droog.